Bij de ontruimingen en de protesten die daarna in het hele land volgden zijn volgens officiële cijfers ruim 500 mensen gedood. De moslimbroederschap zegt dat het er zeker 2000 zijn. Het Britse persbureau Reuters meldt dat honderden aanhangers van de moslimbroederschap een regeringsgebouw in Cairo hebben aangevallen en in brand gestoken. Twee van de vier kunstwerken die in maart uit het Venloze Museum van Bommel van Dam zijn gestolen, lijken terecht. De kunstkenner Arthur Brandt zegt dat hij ze bij de politie in Amsterdam heeft ingeleverd. Hij had iemand bij zich die is opgepakt. De twee kunstwerken zijn beschilderde papier-maché-werken van kunstenaar Jan Schoonhoven. Van een derde kunstwerk van Schoonhoven is volgens Brandt bekend waar het is. Hij wilde niet zeggen hoe hij de kunstwerken in handen kreeg en wie de persoon is die is aangehouden. De kunstwerken werden in maart van dit jaar uit de museum in Venlo geroofd. De vier werken zijn samen 1,1 miljoen euro waard. In Den Haag is voor de 25e keer de Japanse capitulatie herdacht. Onder andere premier, premier Rutte legde een krans bij het Indisch monument. Cabaretier Diederik van Vleuten hield een toespraak. Vandaag, 68 jaar geleden, kwam door de overgave van Japan op 15 augustus 1945 een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. De india herdenking trekt jaarlijks duizenden belangstellenden. En een man uit het Brabantse Berlicum is opgepakt omdat hij via Marktplaats zeker 160 mensen zou hebben opgelicht. Dat leverde hem volgens de politie 25.000 euro op. De man bood via de advertentiesite vooral auto-onderdelen te koop aan. Mensen betaalden vooraf, maar hun bestelde spullen werden nooit geleverd. De aangehouden Berlicummer zit vast en wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris.